Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Naar het neerhalen van vlucht MH17 roept getuigen op zich te melden. Het team is op zoek naar Russen en Oekraïners. De vraag is of zij iets kunnen vertellen over een boekraketsysteem... dat die dagen zou zijn gebruikt. Er is een Russisch-talige video op YouTube gezet met beelden van het systeem. Ook zijn onderschepte telefoongesprekken te horen. Daarin meldt een separatist dat het raketsysteem is weggehaald... en dat het een zootje is... De ramp met de MH17 kostte in juli vorig jaar aan alle 298 inzittenden het leven, onder wie 196 Nederlanders. Bij een luchtaanval in het noorden van Jemen zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen, melden hulpverleners in het gebied. De aanval werd uitgevoerd in de buurt van een vluchtelingenkamp. Het is niet duidelijk of dat kamp zelf geraakt is. Waarschijnlijk was een militaire installatie het doelwit. Ook vandaag wordt in Jemen weer hevig gevochten. Houthi-rebellen rukken op in de voorsteden van de havenstad Aden. Ze komen daar aanhangers van de verdreven president Hadi tegen. Er zijn onder meer gevechten in de buurt van het vliegveld van de stad. Bij de productie van het tv-programma van Anita Witsier in een psychiatrische instelling is er oneenigheid geweest tussen patiënten en de directie van de instelling. Volgens Trouw heeft de directie van GGZ Centraal patiënten onder druk gezet om mee te werken. GGZ Centraal spreekt de beschuldiging tegen, maar bevestigt wel dat patiënten twijfelden over medewerking aan het programma. Toen ze de mogelijkheid kregen om de uitzending te blokkeren, zei de directie dat dit financiële gevolgen zou hebben. Daarop besloten ze dat niet te doen. Anita Witsier zegt in trouw dat ze niet van de oneenigheid op de hoogte was. KRO-NCRV komt later vandaag met een verklaring. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 8 tot 10 graden. Vanavond meer regen. Morgenochtend langs de noordkust westerstorm, kracht 9. Verder morgen wisselvallig met windstoten en een graad of 10. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Breda is daar veel vertraging. Tussen Noorderloos en Geertruidenberg staat 13 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen.